Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Verzekeraars keerden vorig jaar een recordbedrag uit aan mensen die schade hadden door extreem weer. Het ging om een bedrag van ruim 886 miljoen euro. Vooral de stormen aan het begin van het jaar zorgden voor een hoop omgewaaide bomen en rondvliegende dakpannen. Eunice, eh, Dudley en Franklin die hadden wel eh, samen een schade van 720 eh, miljoen euro. En ja, je hebt natuurlijk altijd gedurende een jaar nog wel andere uh, waar schade uit voortvloeit. Dus vandaar dat we op een heel hoog bedrag uitkomen in 22. De kans is groot dat verzekeraars de komende jaren ook vaak hun portemonnee moeten trekken... want door klimaatverandering komt extreem weer steeds vaker voor. Een heftig verhaal uit Lelystad. De ouders van een baby van zeven maanden hebben hun kind meegegeven aan een wijkagent... omdat ze er niet meer voor willen zorgen. De vader en moeder van de baby zouden ruzie hebben... en een bemiddelingspoging liep op niets uit. Het kind is inmiddels ergens anders ondergebracht. Flitsbezorgers in Amsterdam mogen voortaan alleen nog maar op industrieterreinen dark stores openen. Die bedrijven zitten nu nog vaak midden in het centrum... omdat ze beloven pasta, avocados en olijfolie binnen 10 minuten te bezorgen... Maar de bezorgers op brommers en fietsen die nu af en aan rijden, zorgen voor een hoop overlast. De stad kondigde vorig jaar al aan ervan af te willen. En niet alleen in Nederland loopt je bankrekening sneller leeg als je boodschappen doet. In Italië maken ze zich nu zorgen over de prijs van pasta. Je hoort correspondent Helene Daans over de prijsstijging. Gemiddeld in het hele land met 17 procent, maar op sommige plekken wel met 50 procent. Dus bijvoorbeeld in Florence kost een pak pasta nu anderhalf keer meer dan vorig jaar. De Italiaanse Consumentenbond heeft dat onderzocht en die heeft eh, alarm geslagen. Want een gemiddelde Italiaan die eet gemiddeld per persoon 23 kilo pasta per jaar. Dus zij vrezen dat gaan we voelen in onze portemonnee. vanmiddag is er in Rome een crisisberaad over de gestegen pastaprijs. Het weer nog een grijze dag met af en toe een buitje... maar ook opklaringen met ruimte voor de zon. Vanmiddag in het midden en zuiden wel weer kans op pittige buien... met mogelijk ook onweer. Het wordt 14 tot 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat bij elkaar nog zo'n 90 kilometer file. Het drukste moment ligt inmiddels achter ons. Ik noem de files met eh, meer dan 10 minuten vertraging. Die staan op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen knoop het Eemnes en naar de West 10 kilometer met rond ongeveer een kwartier op onthoud. Op de A8 Zaanstad Amsterdam tussen Zaanstad Assendelft en knoop het Koenplein 10 minuten... Op de A9 ook maar richting Amstelveen tussen Akersloot en Knopend Velzen ook rond de 10 minuten vertraging. En als laatste de A27 Almere richting Utrecht tussen Hilversum en Knopend Lunette 11 kilometer met een kwartier tijdverlies.